Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je bij de Lidl een pakje peuken wil kopen vandaag, dan grijp je mis. De supermarktketen is als eerste gestopt met het verkopen van tabak. Drie jaar geleden kondigde de Lidl het al aan. Alle winkels die vanaf toen open gingen, kregen geen sigarettenschap meer. In 2024 kun je ook bij andere supermarkten geen sigaretten meer krijgen. Coolblue, je weet wel, van de koelkasten, telefoons en laptops, wil naar de beurs. Verslaggever Tom op Heikens. Waarom eigenlijk? Ja, geld ophalen. Dat, dat eh, doe je als je naar de beurs gaat. Eh, Coolblue groeit hard. Door corona is dat, eh, heeft die groei nog, nog, nog extra wind in de zeilen gekregen. En ja, ze willen dat doorzetten. Daar komt het op neer. Voor klanten verandert er op zich niks. Al komt er wel steeds meer concurrentie waar je goedkoper een koelkast kunt scoren. Coolblue, Coolblue hoopt dat hun eigen klanten een paar eurotjes extra blijven betalen in ruil voor meer service. De rechter doet later vandaag uitspraak over evenementen. Een groep organisatoren heeft een zaak aangespannen over de regels. Ze vinden het onterecht dat binnen maar 75% van het normale aantal bezoekers mag. En dat 12 uur s'nachts alles voorbij mag zijn. En de gemeente Arnhem gaat nieuwbouwwijken standaard uitrusten met genoeg laadpalen voor alle elektrische auto's. Je kunt je stekker daar inprikken in de lantaarnpaal. In de woonwijk waar deze meneer zijn elektrische auto parkeert, hebben ze die dingen al. Ja, ze hebben dus twee laadpunten gerealiseerd per lantaarnpaal. En er staan op zich ja, genoeg eh, lantaarnpalen hier in de straat. Dus altijd wel een plekje om je auto kwijt te kunnen en te laden. Worst case moet ik een keer eh, tien stappen meer lopen. Maar als dat het ergste probleem is, dan vind ik het prima. Al die lantaarnpalen krijgen dus twee stopcontacten om je auto op te laden. Vraag je, misschien af, is er dan nog wel plek om je benzineauto te parkeren? Nou, zegt de gemeente, die mag je ook gewoon op zo'n plek neerzetten.